You me, I bacha you, and everything goes crazy. Ba, ba, you me, bambino, ba, ba, bo, bo, bo, piccolino. When you kiss me, and I'm a kiss you. Tra la la la la la la la loo. Ba, ba, you me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe for you. Squeeze me, and I'm a squeeze you. Tra la la la la la la la me, I bocce you, and everything goes crazy. Ba, ba, bocce me, bambino, ba, ba, bo, bo, boca piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la. botcha me, I botcha you, and everything goes crazy. Ba, ba, you me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe for you. Squeeze me and I'm a squeeze you. Ja, alweer eh, zo'n 73 jaar oud. Dit prachtige lied. Deze oude meuk van Rosemary Clooney. Een paar keer eh, behoorlijk gecoverd. Maar je kent het vast wel dus. Om die reden. Baatje mee, natuurlijk. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Het gaat duren tot 12 uur op deze koude dag. Hmm. Jongens, wat is het koud. En ehm, een dag met mogelijk behoorlijk wat sneeuw. Ja, het is wat hè. Wat een winter dit jaar. Maar gelukkig hebben wij hier bij ZVL hartverwarmende muziek. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En niet alleen hartstikke hartverwarmende muziek, maar ook een leuk onderwerp. Straks een reportage, jawel, van Jeroen van Gent. Wat daarin zit, dat hoor je straks. Maar eerst een andere mooie klassieker van Keith West.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 Well, Sir Jack. If you love someone, don't think twice. Love baby love, sugar baby love, De mannen in witte pakken en eh, petten weet je nog van lang geleden. En als je het niet weet moet je zeker eens eh, gaan kijken op YouTube. Want er zijn leuke filmpjes te zien van deze band. The Robots. En je hoorde van hen. En ja. Hun. Ja, zo moet het, hè. Hun grootste dit. <laughs> Tuurlijk. Uh, Sugar Baby Love. En daarvoor dus inderdaad Kid West samen met een heel kinderkoor. An excerpt from Teenage Opera hier bij ZVL. Trouwens, ik zit tegenwoordig in een of ander algoritme op Facebook. Waarvan ik denk, hoe ben ik daar in hemelsnaam terecht gekomen? Wat een ellende is dat. En dan krijg ik eh, van die dansfilmpjes. Dat de lieden ja, de straat op gaan en dan opeens midden in een winkelcentrum of op een eh, zebrapad gekke dansjes gaan doen. Dat is jaren 80 en 90 ook al een keer mode geweest. En nu is het weer helemaal terug. En eh, ik krijg iedere keer een dansfilmpje met verschillende mensen hoor. Eh, maar wel met dezelfde muziek eronder. Muziek van Modern Talking, Brother Louie. boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him stay. only looking to me. Only love breaks up. er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang? opeens een heel ander beeld bij Roodkapje. Als de stem zo hoor hier bij Pater Moes Kroen uit 1991. Dit grappige nummer. Roodkapje en Modern Talking. Ik zei het al, ik zag het... Eh, of ik hoorde het eigenlijk bij heel veel van die dansfilmpjes van eh, YouTube en van TikTok. Wel grappig om te zien, maar wel grappig ook dat er zulke oude nummers worden gebruikt. <laughs> ik word even afgeleid. Komt door iets eh, geks in beeld. Ik zie opeens dat het weerbericht verandert. Dat is opmerkelijk. Want nu wordt het opeens min 8 graden deze ochtend. Althans als ervaringstemperatuur. Eh, het zonnetje schijnt. Er is weinig kans opeens op sneeuw. Nou, dat is ook wel weer wonderlijk. En een paar minuten geleden was het weer helemaal anders. En het wordt gewoon een koude dag. Maar aan het einde van de dag kan het toch wel weer heel glad worden. Dus we moeten met z'n allen vandaag een beetje uitkijken. Straks trouwens een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen... wanneer was u voor het laatst jaloers? Een kwalijke eigenschap, zeggen ze. Aan de andere kant ook wel weer een beetje gezond. Jorto antwoorden straks over een minuut of tien hier bij ZVL. Stuck in a van far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane.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 Zeg me dat het niet zo is. Ja, Jorde de Bente. En Typhoon samen. En Raccoon met Liverpool Rain. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Want hij heeft zijn best gedaan. En eh, hij komt met mooie antwoorden op de vraag... Ehm, wanneer was u voor het laatst jaloers? Ik vind dat een geweldige vraag en ook wel indringend. Hier zijn trouwens uw antwoorden. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb een hengel. Wanneer was u voor het laatst ontzettend jaloers? Dat is de vraag. 30 jaar geleden. Oh, dat is lang. <laughs> Wat kan dat zijn? Uh, bijna echtscheiding, dus. Eh, oh. <laughs> ja, oké. Oké, ja. Nou ja, dan hoef ik niet de details wat weet. te weten. Maar u, u levert het wel onmiddellijk op. Het is echt... ja. Eh, het is wel 30 jaar geleden, maar nog wel levend. Ja, verder ben ik nooit zo jaloers. Oh, oké. Dat was wel een soort van overtreffende trap toen. Ja. Nou ja, uh, denkt u, denkt nog wel eens over? Nee hoor. Ga wel eens door <laughs> nee, hoor, het is niet. <laughs> nou, het is ja. Maar eh, eh, er komt niks in de buurt van die jaloersigheid? Nee, niets. Nee. Ik bedoel, niks vergelijkbaars? Nee hoor. Oké. Hé, hey, waar gaan we heen? Meneer, meneer, mag ik u wat vragen voor de radio heel kort, voor de grap? Wat wilt u weten? Mag dat heel kort? Wanneer was u voor het laatst ontzettend jaloers? Ja, dat ben ik eigenlijk nooit. Goed? Nee. Maar het hoeft niet een, een ondeugd te zijn hoor. het kan best wel positief zijn. Dus dat... Nee, ik had het altijd hem afkomen van. Eh, ik, ik, zat er wat positief in, dus. Uh, Oké. Had het lol in mijn leven. In het leven, ja. Ja, lol. zeker. Potje bier erbij, lekker toch? Oh, dat is knap. <laughs> dat is best wel. <laughs> Hartstikke goed. Ik van, dus. Uh... Nou, dat kan ik me echt niet. Nee, dat kan ik me gelukkig niet herinneren. ben ik ook niet van nature. Ik gun iedereen het zijne als ze maar blij zijn. En vooral in deze tijd. Ja, ja. Dus nee. Maar het kan toch wel dat, ondanks nee, goede. Echt kar nee. karaktereigenschappen door je wel eens afgunstig bent? <laughs> nee, kan nee. Echt niet. Nee. <laughs> zou ik, eh, dat eigenlijk eh, zou ik me niet echt kunnen herinneren. Nee, nee, nee. nee. Jeetje. Gewetensvraag. Van de zomer, als toen mensen op vakantie waren en ik niet. oh. <laughs> ja. Oké, okay, maar, maar jaloers in de, echt jaloers ben ik nooit, want ik gun het andere mensen altijd wel. Maar dan is meer dat ik ze benijd. Nou ja, maar het, hoeft niet per se slecht te zijn. Het kan nee. ergens toe leiden. Dat je ik denkt van, nou ja, ik wil die. Nou dat. Nou ja. Ja. En vakantie kan altijd nog eh, komen, Zeker, nee hoor, daarom. Dus, eh, In september, oktober, weet ik veel. Dat nou, kan altijd toch? Volgend jaar, denk ik. Volgend jaar weer. <laughs> ja. Ik zie je fronsen. Nou. Ik kan <laughs> niet, ik zou het niet weten. Nee? Echt jaloers? Nee, dat kan nee. ik niet zeggen. Nee? Ik denk toen ik nog een vriendje had, half jaar geleden. Die had een beste vriendin en er ging die elke keer afspreken. Toen was ik wel jaloers. Oh ja. Ja. Ja, dat was wel een goede ja. Ja. Echt boos misschien wel. Nou ja, <laughs> het viel me mee aan. Ik wist dat het een stom gevoel was, dus. Oh, oké. Oké. Wat heb je eraan gedaan? Kan, kan natuurlijk iets aan doen, ik weet niet. Ja, gewoon een beetje met vrienden over gepraat en dat ze me dan gerust stelden, weet je wel dat. En hem gewoon met rust gelaten. <laughs> Want zielig, want hij deed niet zoveel verkeerd. Jeetje, laat maar nadenken. Nou, dat geeft Het is niet live. Het is een opname. Hoe lang heeft u? uh, dat geeft helemaal niks. Kan altijd. Nee, nee, nee. Ik, heb, ik ben een eh, tevreden mens. Dus ik heb alles wat ik wilde. Ik zie niet bij iemand eh, anders iets eh, moois of schoenen. Of, dus ja, nee niet echt. Eh, ook niet een, beetje, niet, een beetje jaloers zelfs, helemaal nee, niet. Nee, nou ja, weet je, dan <laughs> heb je wel eens zoiets van: eh, goh, eh, als ik nu in Spanje zou wonen, of oh dan had ik altijd lekker weer. ja, op jeugd, dat zou ik wel willen hebben, ja, jong willen zijn. Jaren maar, terug. Ja, dat Pakken. krijg je niet. Nee, nee, nee. <laughs> maar is er nooit iets dat je zegt van afgunstig moment? dat kan ja, ook gewoon in principe niet. Dus ik heb een leuke hobby. Een beetje vogels kweken, gaat altijd goed, lekker Vogels kweken? Ja. Aha. Eh, wacht even, hoor. foyer eh, en allemaal vogeltjes? Eh? Nee, ik heb buiten nog foyer en ik heb binnen een op uh, kooi staan. Ja, In de schuur dan, zeg maar. Wat is het laatste wapenfeit trent? Ja, ik heb twee soorten. Ik heb van die voorwerpers en ik heb van die groenlingen. Dus, groenlingen? Oh. Ja, met de tentoonstelling leuk, leuk gedaan. Leuk, leuke pretjes.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 Na een schietpartij in de baaiers. Folsom Prison Blues. Althans, daar ging het eh, lied over. Een van de vele liederen die hij zong in een gevangenis. Er zijn best wel wat opnamen van. En eh, werden ook nog grote hits. Dus ja. En je hoort ze hier bij ZVL op deze koude dag dus. En zoals ik al zei, eh, het weerplaatje is een beetje <laughs> veranderd. Ik weet niet wat er gebeurt soms. En eh, wat ik ook wel weer grappig vind, is dat naast dat koude weer een advertentie staat. Zo ontstaan wintertenen en winterhanden. Maar heeft dat alles te maken met de winter of is het toch weer iets anders? Ja, je moet het dan lezen. Ja, ik ga je niet aanraden om iets te gaan lezen anders dan onze website. Hè? Maar ik moest het toch even kwijt. Ik vind het heel wonderlijk dat zo'n advertentie komt naast een zonnetje, maar met koude temperaturen. Could I rely on your faith to be strong? Altijd een relaxed momentje als je dat prachtige nummer hoort van de Rolling Stones. Angie van 100 jaar geleden ongeveer. En wat dacht je van deze van Coke Robin? The Promise You Made. Mhm. Straks over een eh, minuut of 12, 13 begint het eh, verzoeknummerprogramma hier bij ZVL. Kun jij weer invloed op uitoefenen? Je kunt je eigen muziek aanvragen. Dat is mooi hè? Ga naar onze website, daar kan dat. Ga naar omroepzvl.nl, ga naar verzoekje en daar kun je je eigen smaak invullen. En dan gaan wij er straks mee aan de gang na 12 uur, mijn collega's. Dus die gaan daar hun uiterste best doen. Dus doe dat maar eens. Ga naar omroepzvl, naar verzoekje en vul jouw favoriete nummer in. eigenlijk twee trieste nummers achter elkaar, hè? toch? Lonely at the Top, Mathilde Something. Sommig even wat anders in de show. En Amy Winehouse en Back to Black. Van een somberheid. En straks, gewoon een paar seconden al, ook wel iets naargeestigs. Inola Gay, je weet wel de bommenwerper die de atoombom op Japan gooide. Dus ehm, ja, Orchestral Maneuvers in the Dark. En na 12 uur heel veel vrolijke muziek, want daar ga jij natuurlijk de hand in hebben. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het helemaal goed. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En als ik straks de gladheid heb overleefd, en eh, dan komt het vanzelf wel weer goed. Dus ik wens je nog een hele mooie dag bij ZVL. En wat mij betreft tot volgende week.